Visser met het NOS-journaal. Bondskanselier heeft in Berlijn de nieuwe president van Frankrijk, Hollande, ontvangen. Ze spraken vooral over de Europese schuldencrisis. Merkel en Hollande willen allebei dat Griekenland de euro houdt. Hollande heeft er bij Merkel op gehamerd dat bezuinigen alleen niet genoeg is. De Europese economie moet ook worden gestimuleerd. Bondskanselier Merkel heeft steeds benadrukt dat groei niet mag leiden tot hogere tekorten. Minister De Jager van Financiën is positief over de onderhandelingen met de vijf partijen over de bezuinigingen. Het ziet er goed uit, zei hij bij hervatting van de gesprekken. Partijen willen vanavond de puntjes op de i zetten. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het eerder al eens over de hoofdlijnen. We moeten allerlei details nog uitwerken. Politieke jongerenbeweging G500 wil zich actief gaan bemoeien met de Tweede Kamerverkiezingen. De beweging wil via reclame invloed uitoefenen op de verkiezingen en zo via vernieuwing, hervorming en idealen op de Haagse politieke agenda zetten. De oplichters hopen voor de zomer minimaal een half miljoen euro in te zamelen. Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes is overleden. Hij 83 jaar. Fuentes geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse literatuur. Fuentes schreef meer dan 20 romans, waaronder De Dood van Armillo Cruz en De Kop van Hydra. In 1987 ontving hij de Cervantesprijs, de belangrijkste literaire onderscheiding van het Spaanse taalgebied. Al zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. Urbi Emanuelson gaat niet met Oranje mee naar het EK in Polen en Oekraïne. Bondscoach Bert van Marwijk heeft zijn selectie teruggebracht tot 27 spelers. Andere afvallers zijn PSV'er Wijnaldum, Feyenoorder De Vrij en Valencia-verdediger Maduro. Definitieve selectie van Oranje moet uiterlijk 29 mei bij de UEFA bekend zijn. Het weer. Vannacht nog enkele buien. Temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien. Het wordt 11 graden. Dit was het. Je weet niet wat je hoort.